Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De spelersbus van de Turkse voetbalclub Fenerbahce is beschoten. Daarbij is de chauffeur zwaar gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, melden Turkse media. De spelers en andere inzittenden van de bus zijn ongedeerd. De bus was op weg naar het vliegveld nadat Fenerbahce vanavond in Riezen... de uitwedstrijd tegen Riesenspoor met 5-1 had gewonnen. De Nederlander Dirk Kuyt was niet mee met zijn team... In Amsterdam is het lichaam van een opvarende van een plezierjacht gevonden. De man van 66 uit Helmond sloeg vanmiddag bij de Schellingwouderbrug overboord... nadat zijn jacht in botsing was gekomen met een duwboot. Het plezierjacht zou een technisch probleem hebben gehad... en daardoor stil zijn komen te liggen... waarop het grotere schip er tegenaan voer. In de sint pieter in Rome is de paaswaken begonnen. Paus Franciscus leidt de dienst. Daarbij worden tien mensen uit vijf verschillende landen gedoopt... De paaswaken duurt tot zonsopgang. Morgen viert de paus op het Sint-Pietersplein de paasmis. Een van de drie Spaanse grotonderzoekers die in het Atlasgebergte in Marokko werden vermist is overleden. Dat meldt de Spaanse krant El País. De andere twee zijn gewond en hebben medische hulp gekregen. De grotonderzoekers werden na een zoekactie van drie dagen gevonden. Ze hoorden bij een groep Spanjaarden die zondag in kleinere groepen uiteen waren gegaan om de grotten te verkennen. In de Eredivisie heeft PSV zonder al te veel moeite de uitwedstrijd tegen FC Twente gewonnen. Het werd 5-0. Herenveen kon in eigen huis niet winnen van NAC Breda. Ondanks genoeg kansen werd er niet gescoord en bleef het 0-0. Dordrecht verloor van Heracles met 2-3. Dordrecht staat na de nederlaag op de rand van degradatie. Eerder vanavond speelden Vitesse en FC Groningen gelijk. 1-1 werd het en Pek Zwolle won in eigen huis met 1-0 van Willem II. Het weer, vannacht is er kans op lichte mist.